als het zonnetje weer gaat schijnen, is de zomer in het land. Zullen de zorgen snel verdwijnen, zet ik alles aan de kant. Zie de bloesem aan de bomen, ruik die frisse bloemengeur. Laat die zonnestraal maar komen, dat geeft de wereld zo vaak je kan. Zo vaak je kan. Laat de zon haar warmte geven, zet je hart in vuur en vlam. In vuur en vlam. van het leven voor je twee. Is het voorbij?